uur. Citydijkers met het NOS Journaal. De directie van ICT-bedrijf Centric is opgestapt na een conflict met eigenaar Gerard Sanderink, meldt het Financieel Dagblad. Volgens bronnen van de krant zou Sanderink het bedrijf betrokken hebben bij een ruzie met zijn ex. Via Centric probeerde Sanderink beslag te leggen op geld van de vriendin. Dat mislukte toen de rechter Centric op de vinger stikte. Centric is een van de grootste ICT-bedrijven van Nederland en levert veel systemen voor de overheid. Vanwege die rol zijn er al lange zorgen over de werkwijze van eigenaar Sanderink. De afgelopen maand zijn meer mensen een bedrijf begonnen vergeleken met een jaar geleden, maar ook meer ondernemers gestopt. Volgens de Kamer van Koophandel steeg het aantal starters met 16 en het aantal stoppers met 32 de meeste beweging is te zien in de gezondheids- en horecasector. In die laatste sector starten vooral veel bedrijven doordat het festivalseizoen is begonnen. Opnieuw slapen asielzoekers bij het landelijk aanmeldcentrum in Ter Apel momenteel op een stoel. Het gaat om 100 mensen die zich willen aanmelden en de nacht moeten doorbrengen in de wachtruimte en de recreatiezaal. Door het hele land waren 600 extra opvangplekken gecreëerd. Die hebben volgens het COA een week verlichting kunnen brengen... voor het overvolle aanmeldcentrum in Terapel... in plaats van de gehoopte 12 weken. De politie heeft gisteravond in het water in Biddinghuizen een lichaam gevonden. De identiteit van de dode is nog niet vastgesteld. De politie houdt er rekening mee dat het gaat om een man van 32 uit Apeldoorn... die sinds zaterdag wordt vermist. Het weer droog bij minimaal 8 graden. Overdag gaat het enige tijd regenen.